Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voor de Libische kust is een boot met migranten omgeslagen. Zo'n honderd opvarenden worden vermist. Het is onduidelijk waar de boot vandaan kwam en wat de bestemming was. De Libische kustwacht onderschepte ook twee migrantenboten met 200 mensen aan boord. Vluchtelingenwerk Nederland is teleurgesteld over het migratieakkoord dat in Brussel bereikt werd. Volgens de organisatie is Europa steeds meer gericht op het afweren van vluchtelingen in plaats van op maatregelen die hen beschermen. De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee, zegt Vluchtelingenwerk. De Internationale Organisatie voor Migratie en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn juist positief. Wel zijn ze benieuwd naar de details. UNICEF is bang dat kinderen van migranten langdurig worden vastgezet straks in gesloten centra. In Irak zijn twaalf IS-gevangenen geëxecuteerd. Ze werden opgehangen na een oproep van premier Abadi. Hij wilde zo wraak nemen voor de moord op acht leden van de veiligheidstroepen. Abadi riep de president op de executiebevelen te tekenen... van alle ter dood veroordeelde en uitgeprocedeerde jihadisten. De acht leden van de veiligheidstroepen waren vorige week door IS ontvoerd. Woensdag werden hun verminkte lichamen gevonden in de buurt van Bagdad. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man uit Brakel zes maanden cel geëist wegens dood door schuld. De man van 27 zou vorig jaar met zijn jetski een jongen van 14 hebben overvaren op de Maas bij Wel. De jongen uit Helmond kwam om het leven. Volgens het OM voerde de man veel te dicht bij de oever en was zijn snelheid bovendien veel te hoog. Op de A4 bij Roelevarensveen staat een tankwagen met levensmiddelen in brand. De A4 richting Amsterdam is daarom dicht. De andere kant op, richting Den Haag, is er flinke verkeershinder. Het weer, de zon schijnt volop en bij matig tot vrij krachtige wind... wordt het 19 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden.